Deze Kirijn verhoogd zoals zien in het echtheid, Maar onder naam Precursor heeft hij de nodige dingen al laten horen. Ook zelfs het afgelopen jaar heeft hij zelfs nog materiaal uitgebracht. Maar dit dateert al wel weer van een tijdje terug. Ehm, uit diezelfde periode misschien wel een beetje ook eh, met de band die vanavond hier eh, een optreden gaat doen. Want ook Lowe Addicts is eh, al lange tijd bezig. En hebben ook een verleden bij de Rob nou, wordt Sterker nog, ze zaten zelfs in de Night Edition van het afgelopen jaar. daar zaten ze ook in. Dus wat dat er gaat, ehm, ziet hier ook nog een aantal dingen die verweven zijn met die Rob nou, wordt. Die komend jaar ook weer zijn beslag gaat krijgen. En als ik het eh, zo'n beetje begrepen heb... Eh, dan wordt alles in één tijd van vier weken eh, er doorheen gejast. met alleen de uitzondering van de finale. Want die zat dan ergens in maart dan gepland. Dus het wordt spitsuur voor Marcus en voor mijn persoon. Dus wat, wat dat gaat zijn we nog wel een beetje onder de pannen bij het patronaat. Precursor dus met Desire. We gaan verder met een nummer waar we afgelopen maandag nog een gesprek mee gevoerd hebben met Nicole Kaandorp in dit geval. Want zij is van Kopje Onder. En dat was een single die afgelopen vrijdag is uitgebracht. Terug naar de gymzaal. Terug naar de gymzaal, daar begon het allemaal. In de ringen, touwtjes springen, Cooper test, groot succes. Karate trap op de mat, lekker hard. Apenkooi, jij bent af en de juf is zo mooi. met glitters aan de gracht. Trouwen, stemmen, vechten voor mijn recht. Ik mag het allemaal, maar ik heb het overschat. Ik wil terug naar de gymzaal. Ik wil daar zitten op zo'n bankje in mijn roze legging en dat zij dan iets uitlegt. Met haar spieren en haar tanktop en ze heeft een fluitje aan een ketting. Ik wil dat fluitje zijn. Ik wil zo graag dat fluitje zijn. Kan ik niet gewoon terug naar de gymzaal? de zo hier begint het allemaal. Ik ben 8 en zij is 37. Nou en, want ze lacht als ik met basketbal de allerbeste ben. Kijk hoe goed ik gooi en de juf is zo mooi. De juf is zo mooi. Another Plan. En die jongens heten Glaswolf. En dat zijn geen onbekenden, want we hebben wel eens eerder eh, van deze band wel wat laten horen. Bovendien waren er ooit twee leden die de moeite namen om hier een heel gesprek eh, over hun werk eh, te voeren. Helemaal vanuit Zwolle, want daar komen ze vandaan. En daarvoor heten ze de Aspen Gems. Ja, nu hebben ze het zelf op hun eigen website lopen verkondigen. En dan kan, kan je het ook wel wereldkundig blijven maken. Want ja, het staat immers gewoon op hun eigen website. Uh, eh, Glaswolf heeft eh, weer eh, nieuw materiaal. En dat mogen we ook best wel weer een beetje laten horen. Bovendien heb ik de jongens al een beetje benaderd van... Nou, we willen er best wel een stukje over maken bij ons op de website www.altfm.nl. Want dat is onze eigen website. We hebben dus ook gewoon de mogelijkheden om het een en ander te vertellen over de muziek uit Den Landen. Eh, het hoeft niet eh, per se uit Noord-Holland eh, te zijn. Maar het kan ook gewoon uit Overijssel, uit Friesland of uit Limburg komen. Want dat is toch ook wel een plek waar mm, behoorlijk wat materiaal vandaan komt. Nou weet ik dat hij weer zit te, luisteren, luistervinken, die Walter Sans. Maar het is dit keer geen Veline, maar wel Punt Judith. En dit is een van haar laatste nummers op de EP die dit jaar is uitgebracht. Bulldozers. zeg er is kans dat het waait. Kans op onweersbuien, kans op modderstromen, kans op regen, misère, kans op bulldozers die je weg versperren. Net toen je besloot naar buiten, net na al die jaren. Nu de stilte te doorbreken, nu alle opties zijn bekeken. Nu je angsten te bedwingen, nu je die berg echt ging beklimmen. op overstromingen, kans op smelten en bevriezen. Ze zeggen er is kans dat het niet afkomt, ik het verkeerde zal kiezen. Een kans om alles dan weer mis te lopen en een kans om te verliezen. Kan overwegen het niet te doen, ik zou het kunnen laten. Maar de kans op wat na nou als of toen ben ik als de dood. Kan overwegen het niet te doen, ik zou het kunnen laten. Maar de kans op wat na nou als veel te groot. Dus ik toast, toast en vier het groot. Vier mijn falen, vier de twijfel, doe er nog een tandje bij. Schreeuw, smijt, verlies opnieuw. Schaaf honden op mijn knie. Ga vallen, beuken, een blauwe plek en laat iedereen het zien. Zachter, liever rustig zwijgend en marcherend op een lijn. Zachter, liever rustig zwijgend met blauwe lucht een mooi gezicht. Beter sta je mee te knikken, ja alle hoop op jou gericht. Maar ik ga het niet meer doen, nee, nee, ik ga het laten, want... De kans op wat naar nou alles of doen is veel verlies opnieuw. Schaaf vonden op je knie. Ga vallen, beuken, een blauwe plek en laat iedereen het zien. Schreeuw, smijt, verlies opnieuw. Schaaf vonden op je knie. Ga vallen, beuken, een blauwe plek en laat iedereen het zien. weer iets eh, uitgekomen. Eh, vorige week eh, wel te verstaan. Jesaja nummer 3840. De Lord Will Heal Me van de Project of Love, ik zei het al. En in deze dagen is het toch wel een beetje... in aanloop van kerst kunnen we dat positieve geluid wel een beetje gebruiken. En daar doet hij alles aan, deze nakstok... die daar achter mee bezig is om het materiaal wat in de Bijbel staat om te zetten naar muziek. Dus eh, zo af en toe laten we dan weer eens even wat horen. En in dit geval doen we dat dan maar eens uh, weer. Daarvoor hoorde je trouwens eh, Punt Judith met Bulldozers. en ook weer terug naar vorige week. Want voor de Better of Me van Jentel, die had ik vorige week laten horen. En toen zei ze van de week... Ja, maar ik heb nog een, een verse single uitgebracht. En die is inderdaad van deze maand. En dat is dit nummer... face to me. Such a simple beauty, a small town cutie with a suitcase full of dreams. And help me see the light. tell you I've seen beetje op eh, de achtergrond eh, bezig zijn. Low Addicts eh, gaat zo dadelijk ook het een en ander laten horen. Ehm, we hebben eerst even het, het beeld een beetje moeten doen. maar inmiddels gaan ze ook nu even de stembanden een beetje los zingen. Maaike van der Weijden, Tessa Lamers en Dylan Zonnevan. van Um, ehm, HP, Vince en DJ Lambda. Want eh, die zijn ook een beetje zielsverwanten eh, aan eh, deze club. mensen die daar nu aan de andere kant staan. Ehm, Broken hoorde je in 2022 uitgebracht ook. Net als Jentel. begin deze maand met None Other. Toe aan twee kerstnummers. Die gaan we nu even laten horen. En dat is Sophie Jenna met Fairy Lights. En daarachter Rose Spearman samen met Blair Jollens en By Your Side. Christmas time, the fire's aglow. I hear there's even a fair chance that it will snow. The presents sit below the tree. I put my red suit on, the one you bought for me. And I'm glad for all the people that have gathered it's shimmering bright. But it's really hard to keep myself together. With these glittering smiles, I feel lonely tonight. It's Christmas time, isn't it fun? another battle of the seasons lost and won cake you used to like. I put marshmallows on a spike. I hung the mistletoe and still it feels all wrong. And I'm glad to see the people celebrating. And the music is merry and bright. But with all this Christmas twee nummers eh, achter elkaar, twee kerstnummers. Um, dat was Sophie Jenner met eh, Fair Lights en Rose Spearman met... Eh, Blair Jones en Bioside. En net had ik even weer eens eventjes, zat ik met de, <laughs> met de app met een andere radiocollega uit Volendam, Roy de Smet. Want ik had op een gegeven moment gezegd tegen hem, joh, je moet eens die Chambel uh, afluisteren. Krijg je een bericht van, ja dat is inderdaad hartstikke mooi die gaan we dan ook nu maar even laten horen. Hier is Get Lost, Sean Bell. volgende week hier deze Pien met Not Yet. Eh, die hoor je hier net. En op de achtergrond hoor je nog steeds Slow Addicts. Die zijn bezig. En ik heb net al eventjes een stuk op de koptelefoon zitten horen. Maar dat is al het nummer waar ik om eh, zes uur mee begonnen ben. Namelijk Evolver. Eh, die ga je straks ook nog hier live horen. Dus ze gaan hem straks spelen. Maar zover is het nog niet. We gaan ook nog even rustig materiaal Uit Volendam, hier is Francis Alban Blake en Strawberry Rose Jam. May Jane, my head is messing with my moods again. Surely reds are brighter, as was everything. Sweets go bitter on my tongue. Like fading paint of a Matisse of which the pigments degrade. I'm not the same, I'm not impressed by any change. Why would I lie? Why would I lie? disappearing hue Photos look better than the sights I have seen. Can they beat the best of my memory? there are the beacons I can trust? Drizzling rain, I'm like a street in Paris. Love knows my name. I'm too foggy to commit to her game. Still trying to get my story straight. Still trying to get my story straight trying to get my story straight. disappearing hue hem even. Francis Alban Black met eh, het eh, nummer eh, Strawberry Jam. Is een beetje de inleiding tot de, de zware zang van deze Francis Alban Black. Want ja, hij is gevonden, zegt men, in een van de, uitlopers van, van een Franse rivier. Daar is het allemaal gebeurd. En het is min of meer het verhaal van een man die vrijwillig zichzelf heeft uh, laten verdwijnen. Hij is op een gegeven moment eh, gewoon verdwenen en eh, onder de radar verder gaan leven in, ergens in 2018. En hij heeft een muzikale nalatenschap. Het is een poëet, filosoof en muzikant. En die muzikale nalatenschap die heeft hij achtergelaten. En daar is bijvoorbeeld Frank Bond mee aan de, de slag gegaan om al die muziekstukken op een gegeven moment uit te werken tot, tot iets. En dat is uitgemond in een album wat afgelopen jaar het levenslicht heeft eh, gezien. En dat was Passengers. Eh, daar, heeft eh, daar hebben ze dus een aantal nummers op laten horen. Waar bijvoorbeeld een harmonium, een ontstemd harmonium. Want een van de lijfspreuken van Frans de Blaken die achter Francis een bleek schuil gaat. Zei op een gegeven moment als het kapot is mag het ook kapot klinken. En dat had te maken met bijvoorbeeld het nummer is Not The Answer. Nu eh, is er eh, sprake van een EP. En dat, eh, die EP die heet Spels. En als het goed is, moet hij in 2023 een uitweg gaan krijgen. En als het goed is, ehm, zullen wij gaan proberen om Frank Bond hier ook in de studio te krijgen. Om een deel van dat materiaal te laten horen. Dus dat is het komende jaar. Kan, kan je alvast een beetje op gaan lopen schrijven. Als we het er toch een beetje over Volendam hebben. Want ik heb het een beetje vakkundig vol lopen kletsen. Want dan heb ik precies vier minuten voor de laatste voor 9 uur. En dat is een stevig bandje. En ze heette Lorem Ipsum. Staat ook al eh, nagelvast eh, in dit lijstje. lessons in Living ga je horen tot aan het nieuws van 9 uur. En daarna gaan we kijken of we iets van een eh, stuk muziek met licht erbij van Lowe Edix kunnen ontloggen. altijd zien. Zal je altijd zien. Heb ik het zo uitgetimed. Niet dus. Ik heb het gewoon eh, weer helemaal weer verkeerd uitgetimed. Ja, en dan heb ik altijd een redder in nood. Want ja, ja, er is altijd wel een slot op de deur om het eh, een beetje goed te maken. Want die Max van Hemmerden die heeft ooit nog eens 5 seconden popsongs gemaakt. Oh, how do you feel about it? I don't understand what's going on. Who is right and who is wrong? Tell me, how do you feel about it? How do you feel about it? Something is out, something is wrong. How they claim to know it all, to know it all. What happened to the promises of never lie and never tell? This virtual insanity of proclaimed honesty makes life true understand what's going on. Who is right? Who is wrong? Tell me, how do you feel about it? How do you feel about it? How do you feel about it? do I don't Understand what's going on. Who is right? Who is wrong? Tell me, how do you feel about it? How do you feel about it? I don't understand. Behind the mask, behind the screen, and so threats and lies. It's a brutal scene we are heading for the answer of the end. Or that this way of keeping up appearances is heaven.